waarna de oproerpolitie schoot met traangas. De onrust op het Caribische eiland duurde de hele dag en avond. Het is al langer onrustig op het noordelijke deel van Sint Maarten... vanwege de trage wederopbouw na de orkaan Irma en de bemoeienis uit Parijs. Ook zijn er problemen met de drinkwatervoorziening. Het carnaval in het Belgische Aalst is van de werelderfgoedlijst gehaald. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten... omdat begin dit jaar een praalwagen meereed met Joodse karikaturen. Er stonden poppen op van stereotype orthodoxe Joden... met haakneus en zakken geld... De UNESCO noemt de wagen racistisch en antisemitisch. De burgemeester van Aalst zegt dat de praalwagen satirisch bedoeld was. De gevangenis in Zaanstad heeft per direct de stage van een 19-jarige student beëindigd... omdat ze een affaire had met een gevangene. Dat schrijft De Telegraaf. De vrouw liep stage in het reïntegratiecentrum van de gevangenis... waar gedetineerden worden voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Volgens de krant is door een beveiligingscamera zeker één keer intiem contact vastgelegd tussen de stagiair en de gevangene, die tot 2023 vastzit vanwege gewelddadige berovingen. Op een veiling in Londen is een zonnebril van John Lennon verkocht voor 165.000 euro. De waarde van de ronde bril met groen getinte glazen was vooraf geschat op 10.000 euro. John Lennon liet de bril eind jaren 60 achter in de auto van de persoonlijk chauffeur van twee andere Beatles, Ringo Starr en George Harrison. De chauffeur bewaarde de bril al die jaren en bood hem nu te koop aan. Het weer. Vannacht klaart het op, al zijn nog buien mogelijk. Later in de nacht raakt het weer bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten regenen.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 wake up and tell yourself straggler leash for nearly every hair. Mm. Her poodle, German shepherd, hug, Pekingese, terrier boxer, Chinese crested, Dalmatian, and chuckle retriever. Her cats remained indoors. You see, they kept the rats and their population uh, active. <laughs> her last words as she mumbled to herself, probably aiming the sentence as a desperate verbal drive-by. I'll surely die, surrounded by bitches. wenst jullie allemaal fijne dagen en...